Velden met het NOS-journaal. Het bestand tussen Israël en Libanon is verlengd met drie weken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Beide landen hebben het nieuws zelf nog niet bevestigd. Israël en Libanon spraken afgelopen dag met elkaar in het Witte Huis. Trump zei daarover dat hij het een grote eer vond dat hij bij de bijeenkomst aanwezig was. En ook denkt hij dat er een goede kans is dat Israël en Libanon dit jaar een vredesakkoord bereiken. Afgelopen dag waren er nog over en weer aanvallen. Italië stelt een onderzoek in naar 18 dode wolven... die de afgelopen dagen gevonden zijn in een nationaal park in het midden van het land. Parkwachters vermoeden dat de wolven om het leven zijn gekomen door vergiftigd aas dat boeren hebben neergelegd. De Italiaanse autoriteiten laten daar nu verder onderzoek naar doen. Het aantal wolven in Italië is de afgelopen jaren toegenomen. Begin deze eeuw was het dier bijna verdwenen uit het land. Nu leven er naar schatting in heel Italië ruim 3000 wolven. Een automobilist heeft in hoge beroep een fors hogere straf gekregen... voor een dodelijk ongeluk in Milhezen in Brabant. De man klapte met 171 km per uur achter op een andere auto. De bestuurder daarvan overleed. Het Hof oordeelde in hoger beroep dat er opzet in het spel was. Eerder kreeg de man nog 12 maanden cel. In de eredivisie heeft landskampioen PSV ruim gewonnen van PEC Zwolle. Het werd 6-1. De spelers van PEC vormden een erehaag toen de ploeg uit Eindhoven het veld opliep. Bekerwinnaar AZ kwam in Deventer niet verder dan een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijd eindigde zonder doelpunten. Daardoor blijft de ploeg uit maar vijfde weer. In de loop van de nacht raakt het vooral in het noorden bewolkt. Het is 2 tot 5 graden. De dag begint dan grijs. In het noorden kan dat zo blijven.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 trucks running through my veins. I believe in wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. mine. Take the price and realize that's your right.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 passar. bad gig to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. ignorance and smile.